zwarte zigeuner. Kom, speel mij iets voor. Toen speel mij het lied dat ik het liefste hoor. O zwarte zigeuner, speel net als die keer. Dan komt in mijn val. Kom, speel mij iets voor. Toespeel speel mij het lied dat ik het liefste hoor. Liefde is vaak kort van duur, als dromen in de mij, Want al je het goed beseft is zo'n droom voorbij. Maar in de herinnering leeft ook een droom soms voort. Als na jaren je een oud lief wijsje hoort. O zwarte zigeuner, kom veel mij iets voor. zwarte zigeuner. Speel net als ik hier, dan komt in mijn fantasie mijn liefste weer. Speel mij met heel je hart dat oude refrein, dan kan ik zwarte zigeuner, kom speel mij iets voor, toen speel mij het lied dat ik Speel mij met heel je hart dat oudere vrij, Dan kan ik even weer gelukkig zijn. O zwarte zigeun.